12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Roemeense referendum over een grondwetswijziging om het homohuwelijk tegen te houden is mislukt. De vijfde opkomst van 30% is niet gehaald, maar bleef steken op 20%. Roemenië heeft geen homohuwelijk en om er zeker van te zijn dat dat zo blijft... had een groep religieuze en conservatieve organisaties het referendum georganiseerd... Tegen het referendum, dat werd gesteund door de machtige orthodoxe kerk in Roemenië... is fel geprotesteerd door LHBT-organisaties. Rusland is een onbetrouwbare partner, onder meer als het aankomt op het leveren van gas. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, tegen Nieuwsuur. Rusland levert zo'n 40 van het gas in Europa... en er wordt nu gewerkt aan een nieuwe pijpleiding, de Nord Stream 2... Volgens Hoekstra kan Rusland met het gas Europese landen politiek afpersen. Hoekstra zegt dat de Russische cyberaanval in Den Haag... die afgelopen week bekend werd, opnieuw laat zien... waarom het geen business as usual is met Rusland. De vermiste Interpol-topman Meng Hongwei heeft zijn ontslag ingediend. Hij is opgepakt in China omdat hij wordt verdacht van ernstige schendingen van de wet. Wat dat precies inhoudt is niet bekend. Volgens een krant in Hongkong is hij opgepakt door mensen van de communistische partij in China... die zich bezighouden met corruptiebestrijding. Hongwei was sinds 25 september spoorloos. Interpol heeft de Zuid-Koreaan Kim Jong-yang benoemd tot interim-president. Eind volgende maand wordt een nieuwe topman gekozen. In het afwateringskanaal bij het Groningse Farmsum drijft een grote olievlek. Volgens de brandweer drijft de olie langzaam in de richting van het Eemskanaal... Door schermen in het water te plaatsen wordt de olievlek gestopt. Waar de olie vandaan komt is onduidelijk. Met speciale apparatuur wordt nu geprobeerd om het water schoon te maken. Het weer. Vannacht klaart het op bij een minimumtemperatuur van 2 tot 6 graden. Lokaal kan het aan de grond gaan vriezen.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 Wir fühlen uns safe verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und grad ist gut, so wie es ist. mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga.